Onder de doden zijn ook Chinezen. De regering zegt dat de ontploffing het gevolg was van een ongeluk. De Nederlandse politiebond is het eens met het terugbrengen van het aantal korpsen, maar is wel bang dat de reorganisatie ten koste gaat van het werk van de politie op wijkniveau. De bond reageert daarmee op het akkoord dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV hebben gesloten over een nieuw veiligheidsbeleid. De plannen voorzien in 3000 extra agenten en het aantal politiekorpsen wordt teruggebracht van 25 naar 10. De politiebond steunt het idee van extra agenten, maar moet nog zien of het zover komt. In het verleden zijn vaker extra agenten beloofd, zegt een woordvoerder. De Pakistaanse politicus Imran Farouk is bij zijn huis in Londen doodgestoken. Hij was de plaatsvervangend leider en medeoprichter van de liberale partij MQM. Die partij heeft zijn thuisbasis in Karachi en maakt ook deel uit van de federale regering. De 50-jarige Farouk woonde sinds 1999 in ballingschap in Londen. Zijn partij heeft tien dagen van rouw afgekondigd. In Karachi wordt gevreesd voor gewelddadige reacties op de moord op Farouk. Het Nederlandse biotechnologiebedrijf Crucel wordt waarschijnlijk overgenomen door het Amerikaanse farmaciebedrijf Johnson Johnson. Dat wil daarvoor 1,75 miljard euro betalen, ofwel bijna 25 euro per aandeel. Johnson Johnson heeft al bijna 18% van de aandelen in bezit. De commissarissen en de bestuurders staan achter de overname, hoewel ze nog niet definitief toestemming hebben gegeven. Crucel maakt onder meer vaccins tegen kinderziektes, griep en hepatitis A en B. Johnson Johnson wil het aantal werknemers van Crucel handhaven. Het weer nog, vooral in de kustprovincies enkele buien. In de loop van de dag breiden de buien zich uit over het hele land.